Eefje kunnen met het NOS-journaal. Het zouden eieren zijn van een biologische boer uit Nederland. Dat melden Duitse media. Het gaat om ruim 70.000 eieren. Ze werden verkocht in zes deelstaten. Inmiddels zijn de eieren uit de schappen gehaald. Het Duitse ministerie van Landbouw zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Nederland had vorig jaar te maken met een groot fipronil-schandaal... waarbij het giftige bestrijdingsmiddel in de eieren terecht kwam... Vorige maand werd bekend dat er voortaan meer wordt gecontroleerd op fipronil in de pluimveesector. De Noord-Koreaanse leider Kim heeft in aanloop naar de top met de Amerikaanse president Trump een stadswandeling gemaakt door het centrum van Singapore. Hij noemde de stad prachtig en roemde de economische voorspoed van het land, meldt het Noord-Koreaanse persbureau. De ontmoeting tussen Kim en Trump staat gepland om drie uur Nederlandse tijd. Eerst, eerst is er een één-op-één gesprek, daarna is er een sessie in grotere kring... met onder meer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo. In Venlo is een burenruzie ontaard in een schietpartij. Een man had zijn buurman verwond met een mes. Die kwam daarop naar buiten en schoot zijn aanvaller neer. Beide mannen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw en een jongen zijn opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Voetballer Bas Dorst wil weg bij Sporting Lissabon. Hij heeft een verzoek ingediend om zijn contract te laten ontbinden. De 29-jarige Dost werd vorige maand aangevallen. Tientallen hooligans vielen op een training van Sporting de coach en een aantal spelers aan... uit onvrede over de resultaten van de Portugese club. Dorst liep een hoofdwond op. Het weer nog overwegend droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het is tussen de 10 en 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en soms wat lichte regen.